Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In sommige winkels is de kans groot dat je kleren door dwangarbeiders zijn gemaakt. Merken als Nike, C&A en Tommy Hilfiger verkopen nog altijd kleding die is gemaakt in Chinese concentratiekampen. Daar moeten Oeigoeren dwangarbeid doen. De bedrijven ontkennen dat ze er kleding kopen, maar het Nederlands Dagblad heeft bewijs. Vorig jaar werd er al aangifte gedaan tegen C&A. Een mensenrechtenorganisatie vond dat het bedrijf had moeten weten van deze uitbuiting continu wordt daarop gewezen. En er verschijnen continu verschijnen daar rapporten over. Ja, en toch blijkt eh, ook uit recent onderzoek dat die supply chains nog altijd in stand zijn gehouden. Uit de info die de krant nu heeft blijkt dat Nike het ergste is. Vorig jaar kwam bijna al hun katoen uit fabrieken waar dwangarbeiders werken. In Landsmeer in Noord-Holland is vannacht een auto ingereden op een groepje mensen. Volgens deze man gebeurde dat expres na een ruzie. De jongens in de auto riepen nare dingen naar een vrouw. Ze waren wat rare opmerkingen, smerige opmerkingen naar het maken. En ehm, wij kwamen voor haar op. En die jongens die, die, ja, die bleven maar doorgaan en stapten vervolgens in een auto en reden ons achterna. Ze konden op tijd wegspringen, maar de vrouw werd geraakt. Ze is oké. De politie is nog op zoek naar verdachten. Op meerdere plekken is vannacht brand uitgebroken nadat de bliksem insloeg. In het Limburgse dorp Meijel bijvoorbeeld brandde een schuur af. In Ubbergen in Gelderland sloeg de bliksem in, een dak van een, in het dak van een huis. De bewoners konden op tijd naar buiten komen. Alle wethouders van Almere stappen op door de Floriade. Dat is een giga-evenement met duizenden bloemen en planten. En ook kun je zien wat er allemaal hip en happening is in de tuinbouw. Maar bij de editie van dit jaar in Almere gaat van alles mis. Het is een financieel drama omdat er maar te weinig mensen op afkomen. Om dat op te lossen moet er nog eens 34 miljoen euro bij. Hartstikke pijnlijk, vindt deze wethouder. Waar ik aan moet denken is wat we zeggen tegen mensen die het zwaar hebben onder de inflatie van dit moment dat we dan als gemeente deze boodschap moeten geven. Dat raakt me. Want wie de 34 miljoen euro af moet gaan tikken is nog niet bekend. Het weer, de buien van vanochtend trekken naar het noorden weg. Vanmiddag kan het alsnog flink gaan regenen. Het KNMI waarschuwt ook alvast voor onweersbuien. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 En cambio, tú que estás changes At least you can predict this every year Love, you never know the minute it ends Suddenly, I can't get it to speak Maybe find you all the things it took to save us I can fix the pain that bleeds inside of me Look in your eyes, don't say the same about me I'm standing on the edge and I don't know what else to give you If you just don't talk to me, babe Flowing through my head There's a question, is she needing Another side of a man can at me Looking at the last three years like I did I can never see us ending like this Seeing your face no more my pillow It's a scene that's never happened road and I'll see. You can never tell how the next day life could be. Do you know what it feels like? van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Meer op de gang dan in de klas en uren zwerven door de stad vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, en keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? en heden tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we zestien zijn, ik kom eruit. zoals het moet zijn tussen jou en mij. En vanavond is de weg vrij. Voelt alsof ik door de tijd reis. En nu komt er niets meer tussen jou. 못 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까 Yeah, the past was honestly the best.